Er is ongeveer 185.000 keer gebeld zonder dat er iemand opnam. Mensen konden wel hun naam en telefoonnummer inspreken en de SO garandeert dat iedereen wordt teruggebeld. De donaties die dan alsnog binnenkomen worden niet meer verdubbeld door minister Koenders. Dat gebeurt alleen met bedragen die gisteravond tot 12 uur binnenkwamen. Om half 12 gisteravond was er inclusief de verdubbeling ruim 83 miljoen euro binnen voor Haiti. Bij een grote actie in Turkije zijn 120 mensen opgepakt die banden zouden hebben met Al-Qaeda. Onder hen zou ook de leider van Al-Qaeda in Turkije zijn. De actie vond plaats in 16 provincies in Turkije en in de steden Ankara en Istanbul. Er zouden onder meer wapens, explosieven en valse identiteitspapieren zijn aangetroffen. Maandag werden er ook al 25 verdachten opgepakt. Het is nog niet duidelijk of alle verdachten uiteindelijk zullen worden aangeklaagd. Al-Qaeda heeft in het verleden meerdere aanslagen gepleegd in Turkije. De organisatie wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op twee synagogen, het Britse consulaat en een Britse bank in 2003. Daarbij kwamen in totaal 63 mensen om het leven. Het is Marianne Timmer niet gelukt om zich te plaatsen voor de 500 meter op de Olympische Spelen. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen verloor ze op deze afstand twee keer van Thijsje Oenema. De 21-jarige Oenema krijgt nu het vierde startbewijs op de 500 meter. Marianne Timmer is nog maar net hersteld van een zware voetblessure die ze opliep in november. Maandag doet Timmer nog een poging om zich te plaatsen voor de 1000 meter. De KNSB heeft Jorien Voorhuis aangewezen voor de 5 kilometer en de ploegenachtervolging in Vancouver. Het weer wolkenvelden, van tijd tot tijd zon. Het is droog, tegen de avond van het westen uit regen. Het wordt 0 tot 5 graden.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 looking forward to another day. day of living without you. I can't stand living without you. No, no. Just another day. doesn't stop the way I am. all my life I've been oppressed, you're not the first to say I am.